uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een huis in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De explosie was tegen half drie in de wijk Spangen. Het is niet duidelijk of er iets het huis is ingegooid of dat de explosie binnen ontstond. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Elders in de wijk werd rond dezelfde tijd een woning beschoten. Niemand raakte gewond. De ontploffing was ook om de hoek bij de plek waar gisternacht een zwaar explosief door de ruit van een bedrijfspand werd gegooid. De politie zoekt of de drie incidenten met elkaar verband houden. De politie in Zeeland is de afgelopen avond massaal uitgerukt naar het station van Arnhemuiden. Daar stond een trein stil waarin vernielingen waren aangericht. Mogelijk hadden jongeren die in Goes waren ingestapt een coupé vernield. Agenten noteerden de persoonsgegevens van verschillende reizigers... en na zo'n anderhalf uur kon de trein verder rijden in de richting van Vlissingen. Niemand is aangehouden. In twee steden in Centraal Mexico zijn 16 lichamen gevonden. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van bende geweld. In één plaats werden 10 lijken gewikkeld in doeken op straat gevonden. De lichamen van de zes andere slachtoffers hingen in een loods in een stad 50 kilometer verderop. Twee verdachten zijn aangehouden. De Marokkaanse kleuter, die vast zat in een put, heeft dat niet overleefd. De vijfjarige jongen zat sinds dinsdag vast. Zijn lichaam werd gisteravond laat door reddingswerkers naar boven gebracht. Wanneer de jongen is overleden is niet duidelijk. Het duurde dagen om hem op 35 meter diepte te bevrijden. En vrijdagavond bleek hij al erg verzwakt te zijn.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 Every without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the heart. like I'm place. They built a wall. change the night like this instead it every night Don't you know?